Volgens Van Rijn is veilig drugsgebruik een mythe. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat ecstasy en andere partydrugs al een paar jaar aan een opmars bezig zijn. De Belgische politie is afgelopen nacht beschoten door overvallers. Die hadden in Breda een plofkraak gepleegd en waren naar België gevlucht. De politie zette de achtervolging in. Op de ring van Antwerpen werden de agenten beschoten met zware wapens. Niemand raakte gewond. Bij Turnhout reden de overvallers over een spijkermat, schoten opnieuw en vluchtten lopend het bos in. De klopjacht is nog aan de gang. Het is niet bekend of er bij de overval in Breda iets is buitgemaakt. Het Oekraïense leger trekt zijn zware wapens nog niet terug. Dat heeft een legerwoordvoerder gezegd. Pas als de beschietingen van de pro-Russische separatisten helemaal ophouden... wordt begonnen met de terugtrekking. Gisteren zeiden Oekraïense functionarissen dat er een begin zou worden gemaakt... met het terugtrekken van de zware wapens. Het creëren van een bufferzone is een onderdeel van het staakt het vuren... dat vorige week zondag is ingegaan. Twee Thaise theatermakers hebben 2,5 jaar cel gekregen omdat ze koning Boemibol hebben beledigd over, in een toneelstuk over een fictieve koning. Het stuk werd in 2013 opgevoerd op een universiteit in Bangkok en de twee makers waren in augustus opgepakt. Ze hebben in december schuld bekend. De Thaise wetten voor majesteitsschennis zijn erg streng. Wie de monarchie beledigt of bedreigt kan tot 15 jaar celstraf krijgen. Het weer op steeds meer plaatsen. Zon, vanmiddag en vanavond buien, soms met onweer. Het wordt 8 of 9 graden. Morgen geregeld zon, ook een enkele bui en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.